uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Democratische Republiek Congo zijn zeker 13 buitenlandse militairen gedood... bij gevechten met een rebellengroep. Zes van hen maakten deel uit van een VN-vredesmissie. Het gaat om soldaten uit Zuid-Afrika, Malawi en Uruguay. Vanwege het escalerende geweld in het gebied... komt de VN-veiligheidsraad vandaag bij elkaar voor een spoedberaad. De rebellengroep heeft de afgelopen weken veel terrein gewonnen... en de oostelijke stad Goma omsingeld. De groep vecht al ruim twee jaar tegen het Congolese leger... om macht en grondstoffen als koper, goud en diamant. Het Israëlische leger heeft schoten gelost in centraal Gaza... waar vele duizenden Palestijnen zich hebben verzameld... om terug te keren naar het noorden. Volgens het leger is er alleen in de lucht geschoten... omdat er bijeenkomsten van verdachte personen zouden zijn... Maar nieuwszender Al Jazeera en Palestijnse media melden dat er zeker één persoon is doodgeschoten... en dat er meerdere mensen zijn geraakt, gewond zijn geraakt. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de Palestijnen nog niet mogen terugkeren naar het noorden... omdat Hamas zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Er zijn ruim 25.000 extra mensen nodig voor Defensie. Dat zei staatssecretaris Tuinman vanavond in het EO-programma Dit is Thijs. Er werken nu zo'n 74.000 mensen bij Defensie... en dat moet volgens hem worden opgeschaald naar 100.000. De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in het aannemen en opleiden van nieuw personeel. En in de eredivisie heeft koploper PSV zijn eerste overwinning van 2025 geboekt. De Eindhovenaren wonnen thuis van NAC Breda. Het werd 3-2. FC Groningen speelde vanavond tegen SC Heerenveen. De Groningers wonnen thuis met 1-0. Het weer, vannacht is het droog met soms wolken bij minima rond het vriespunt. Morgen bijna de hele dag droog met zon- en wolkenvelden.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 Yeah. I see it all, I'm sure, but do I know what's right? thought I knew, but it turns out the other way. I am scared that I won't find a alone, but I I'll try to. just kept standing there. the reason I'm a man. in which to unwind. But why do we go on? In spite of mistakes, in spite of destruction, life can be fun. Depending on your situation. A walk in the park, a step in the dark.